Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen zijn opnieuw flink gestegen. In de laatste maanden van vorig jaar betaalde je 11,5% meer dan een jaar eerder. Voor een gemiddelde woning moest je bij de notaris 483.000 euro aftikken. In steeds meer gemeentes gaat dat gemiddelde richting een half miljoen... of zelfs daaroverheen, zeggen makelaars. Ja, klopt. We hebben in kaart gebracht hoe zit dat nou eigenlijk in Nederland. Want we weten natuurlijk dat we op die 500.000 euro afstevenen op deze manier. Dus we hebben in kaart gebracht hoe zit dat nou eh, in de gemeente in Nederland. En dan zien we dat in ontzettend veel gemeenten die grens eigenlijk al bereikt is. En op sommige plekken zelfs de grens van 7 ton gemiddeld al bereikt is. Kopers hadden meer te besteden. Dat komt volgens haar doordat de hypotheekrente omlaag ging terwijl veel lonen zijn gestegen. De sneeuw en gladheid in Limburg en Brabant hebben vanochtend niet voor grote problemen gezorgd. Wel stond er op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file... omdat mensen vanwege die sneeuw langzaam reden. Tot vanmiddag geldt in het zuidoosten van het land code oranje. Heel veel apotheken blijven vandaag en morgen dicht. Apotheekmedewerkers leggen het werk neer omdat ze een hoger loon en een lagere werkdruk willen. Deze oud-apotheekmedewerker vertelt dat de verantwoordelijkheid en die werkdruk veel te hoog zijn. Er is gewoon een groot tekort aan eh, personeel. Dat wordt nu alleen maar groter omdat heel veel mensen weggaan. Dus er is gewoon te weinig tijd beschikbaar. En je wil wel zorgvuldig werken, zegt ze, want fouten hebben grote gevolgen. En dan nog een opmerkelijke uitspraak van Joe Biden. Hij denkt dat hij de Amerikaanse verkiezingen had kunnen winnen als hij had meegedaan. Hij trok zich terug om plaats te maken voor Kamala Harris... en dat is nog steeds een gevoelig punt voor hem. Dat vertelt deze Amerikaanse journalist die de president mocht interviewen. I think it's still a, little bit of a sore point for him. And he told me that he believes that if he had stayed in the race... He could have defeated Donald Trump in november. Zo ging het dus niet. Trump nam het op tegen Harris en won de verkiezingen. Over twee weken begint hij en niet Biden dus aan zijn tweede rondje als president. Het weer nog veel grijs en in het zuidoosten en oosten dus kans op sneeuw. Op andere plekken valt de neerslag als regen of natte sneeuw. Vanmiddag is er tussen de bui door ook best wat zon bij max 1 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op eh, de A2 naar Amsterdam.